Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Islamitische Staat heeft een Romeinse triomfboog van 2000 jaar oud opgeblazen in Palmyra. Dat heeft het hoofd van de Syrische Dienst voor Nationaal Erfgoed gezegd tegen persbureau Reuters. Volgens hem hebben bronnen in de stad de vernietiging bevestigd. IS heeft al meerdere keren eeuwenoude gebouwen in de stad verwoest, onder meer drie graftorens en de tempel van Bel. Duitsland verwacht dat er dit jaar anderhalf miljoen vluchtelingen het land in komen. Dat schrijft de Duitse krant Bild op basis van vertrouwelijke overheidsdocumenten. Het aantal van anderhalf miljoen ligt flink hoger dan waar de Duitse regering eerder rekening mee hield. Tot nu toe was er sprake van 800.000 tot een miljoen asielzoekers die naar Duitsland zouden komen. De ruim 100 Ajax-fans die zijn opgepakt op complex De Toekomst blijven nog de hele nacht in de cel. De politie wil ze allemaal individueel horen. Daarom komen ze op zijn vroegst in de ochtend weer vrij. De Ajax-supporters hebben zondagochtend de kantine van het sportcomplex bezet en een besloten bijeenkomst verstoord. Ze zijn boos omdat ze geen supportershome meer hebben. Dat ging begin dit jaar in vlammen op. In Wit-Rusland hebben zo'n duizend activisten gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een Russische luchtmachtbasis. De betogers zijn bang dat als de bouw doorgaat de spanningen tussen Rusland en het Westen verder zullen toenemen. De politie greep niet in bij de betoging in Minsk. In het verleden waren werden demonstranten hard aangepakt. Het KNMI heeft opnieuw code geel afgegeven vanwege dichte mist. De waarschuwing geldt voor het hele land, behalve voor Noord-Brabant en Limburg. In de rest van het land is het zicht lokaal heel slecht. Ook de ochtendspits kan er last van krijgen. Volgens het KNMI lost de mist waarschijnlijk pas aan het eind van de ochtend op. Het weer mistig dus en vannacht bewolkt en droog bij minima rond de 10 graden.